van 4 uur. Renske van der Zallen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden steunt een staakt het vuren tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Zo'n akkoord moet met Egypte en andere landen tot stand komen. Het is voor het eerst dat Biden zich openlijk uitspreekt voor een wapenstilstand. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen raketaanvallen. Tot nu toe wilde de VS, als belangrijke bondgenoot van Israël... niet meedoen met een internationale oproep tot een staakt het vuren. Eerdere bemiddelingspogingen hebben weinig uitgehaald. Israël zegt door te gaan met de aanvallen zolang het nodig is. Het is ruim 5000 migranten gelukt om de Spaanse enclave Ceuta op de Noord-Afrikaanse kust te bereiken. Onder hen zijn 1500 minderjarigen. Volgens de Spaanse regering waart er nog nooit zoveel op één dag. Het is nog onduidelijk of de migranten worden teruggestuurd. De werkloosheid is begin dit jaar verder afgenomen, meldt het CBS. Het aantal werklozen daalde met 50.000 ten opzichte van eind vorig jaar. Mede door de loonsteun van de overheid hielden meer mensen hun baan. Daarnaast kwamen er 26.000 vacatures bij. Zo'n grote toename is sinds 1999 niet meer voorgekomen. Volgens het CBS zoeken ondernemers, ook in de horeca, alvast personeel voor als er straks weer meer mag. En studenten zijn niet sneller of langzamer gaan studeren sinds de invoering van het leenstelsel, meldt het CBS. Ook wisselen ze nog net zo vaak van opleiding. Wel begonnen er minder studenten aan een masteropleiding nadat ze hun bachelordiploma hadden gehaald. Het leenstelsel voor studenten aan hogeschool of universiteit werd in 2015 ingevoerd als vervanging van de basisbeurs.